4 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Een diner dat premier Rutte met vijf andere Europese leiders heeft gehad... heeft geen duidelijkheid verschaft over wie de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie moet worden. Een Europese top leidde vorige week ook niet tot een antwoord op die vraag. De belangrijkste kandidaten zijn Manfred Weber, Frans Timmermans en Margarethe Vestager. Na het etentje van Rutte in Brussel werd wel gezegd dat het een constructief overleg was... en dat de regeringsleiders met elkaar in gesprek blijven. Door een fout van Nederland hebben 16 mensen ten onrechte een visum voor het Schengengebied gekregen. In een computersysteem van de politie gingen twee maanden lang bij alle visumaanvragen de seinen op groen. Dat kwam eind mei aan het licht. De onterechte ontvangers zijn mensen die gesignaleerd stonden voor zaken als inbraak. Van zeven mensen kon worden voorkomen dat ze Schengen binnenkwamen... maar negen van hen zijn nog zoek, volgens minister Grapperhaus. Vanwege de harde wind die vandaag verwacht wordt... nemen festivals maatregelen. Drift in Nijmegen en pleinvrees in Amsterdam zijn voor zaterdag afgelast. Mensen met een kaartje kunnen hun geld terugkrijgen. Gisteren viel het mee met de buien en windstoten. Op festival Opwekking waren de tenten en douches dicht... en Pinkpop paste de openingstijden van de camping aan. Code oranje werd uiteindelijk ingetrokken. De oorzaak van de grootste bosbrand ooit in Californië was een vonk van een hamer, blijkt het onderzoek. In juli vorig jaar was een man op zijn ranch aan het werk in een droog gebied. Hij sloeg een metalen paal in de grond en kort daarna rook hij brand. Het vuur verspreidde zich razendsnel en legde uiteindelijk ruim 1600 vierkante kilometer in as. De man wordt niet vervolgd omdat hij er alles aan heeft gedaan om het vuur te doven. En het weer. Op een paar plaatsen regent het nog. Vannacht trekken de buien richting het noorden weg. Het waait overal flink, vooral aan de kust.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 So many spaces. must fight this like your code? Would you let me read your lines? Would you let me feed your soul? Cause you told me it has an appetite. And all the things we did, and all the things that we've been through have pulled you closer.